Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De voorlichtingsdienst ontkent dat prins Friso is overleden. De RD reageert op een melding van de tv-zender National Geographic... die vanochtend de koninklijke familie condoleerde met het overlijden van de prins. Op de zender was vanochtend rond 8 uur even een zwart beeld te zien... en daarna stond in beeld National Geographic Channel betuigt zijn medeleven... met de koninklijke familie en de Nederlandse bevolking... met het overlijden van zijn hoogheid prins Friso... De RVD wilde aanvankelijk niet glashard ontkennen dat de prins was overleden. De dienst hield het bij de mededeling. Zoals eerder gemeld zullen wij bij significante veranderingen in de gezondheidstoestand van de prins mededelingen doen. Later kwam de RVD wel met een ondubbelzinnige ontkenning. National Geographic Channel is niet bereikbaar voor commentaar. De Partij voor de Dieren viert vandaag het tienjarig bestaan. In Apeldoorn is een feestelijke bijeenkomst en ter gelegenheid van het jubileum is een documentaire gemaakt. De Partij voor de Dieren werd op 28 oktober 2002 opgericht... uit onvrede over het volgens de partij dieronvriendelijke beleid van het kabinet Balkenende. De partij achtte vooral het CDA hiervoor verantwoordelijk... maar vond ook dat de diervriendelijkste partij GroenLinks... te weinig prioriteit gaf aan dierenwelzijn en dierenrechten. De partij kwam in 2006 in de Tweede Kamer... en heeft sinds die tijd steeds twee zetels gehad. De Partij voor de Dieren heeft ruim 12.000 leden. Pardon. Het heeft de afgelopen nacht in vrijwel het hele land gevroren. In Twente was het het koudst. Daar werd een minimumtemperatuur gemeten van min 10,2. Volgens Weer Online kan het eerst plaatselijk nog glad zijn. Er is lokaal gestrooid, vooral op bruggen en viaducten, zegt de Weerdienst. In de Duitse deelstaat Sachsen waren vannacht meer dan 70 aanrijdingen door zware sneeuwval. Drie mensen liepen daarbij verwondingen op, maar in de meeste gevallen bleef het bij blikschade. Door stuifsneeuw en omgewaaide bomen zijn in de regio veel wegen afgesloten. Het weer, veel zon, maar in de kustprovincies ook kans op een enkele buit wordt een graad of 9. Tegen de avond in het westen meer bewolking, gevolgd door wat regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 33 files. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A1 Amersfoort richting Amsterdam voor de afrit Bunschoten 5 kilometer. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 5. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft 5. A15 Rotterdam richting Gorkum na een ongeluk bij Papendrecht 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De kijkers aan de andere kant veroorzaken lange file tussen Gorkum en Papendrecht 10 kilometer. En de A28 Zwolle richting Utrecht tussen Nijkerk en Knopend Hoevelaak maken 5 kilometer.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 Everywhere you go. Sunshine follows you. Everywhere you go. skies are always blue. Children love you, they seem to know. You bring roses after the snow. The old world says ZFM. Hartelijk welkom aan het toestel of aan het, eh, aan, aan het eh, apparaat om het nog eens terug te luisteren. Hoe dan ook, hartelijk welkom vandaag op eh, deze zonnige dagen waar we allemaal nog een uurtje langer in de platenkast hadden kunnen kijken. Omdat de klok weer is veranderd, gewijzigd. Vandaag zijn uw presentatoren en uw draaiers Peter den Boer en Fred Kroonsberg tegenover mij. En wij hebben eh, bij het doornemen van wat wij graag wilden draaien al gelijk ontdekt... dat wij eh, misschien vandaag wel een dag vol tegenstrijdigheden hebben. Ik ben begonnen met eh, Everywhere You Go, Sunshine Follow You... En Fred, volgens mij ligt er bij jou iets heel anders op de draaitafel. Ja, je bent veel te lief, joh. Je begint zo zachtjes met de zon en die is er al. Dus ik denk, nou, dan moet ik maar even wat tegenover stellen. En ik zit al in de maandag, maar dan op de stormachtige maandag. Ik weet niet of hij er komt. Maar we gaan draaien Stormy Monday Blues van de Bobby Bland Trio. They call it Stormy Monday But Tuesday's just as bad Monday, but Tuesday's just as bad. Wednesday's worse, loud, and Thursday's also sad. Friday and Saturday I go out to play. flies on Friday and Saturday. morning I go to church and I kneel down and pray. And this is what I'd say, baby. Lord, have mercy. Lord, have mercy on me. Somebody please send her home to me. flow. His music is low. And then they all cry, oh, accordion Joe. In the evening when the moon high above is bright, all the married men lack of the bungalow style. The fellas all know his melody flow. The women all go, go, go, go, go, accordion Joe. luisteraars, heerlijk. Dit was Aim Jazz met Accordion Joe. En dat is van een gloednieuwe cd. En de cd heet Sing Sing Sing en Swing. En de bezetting was Peter Ivan, cornet, blokfluit... Eduard Rahusen trombon en ook zang... Frits Armbrust, klarinet en op de saxofonist Hansje Armbrust, gitaar en zang. En die schijnt al in de 70 te zijn of in de 60 eh, geloof ik hè Peter. Hans Rombouts contrabas en Peter de Buur op de drum. En die zong ook dit nummer. Heel leuk, vond ik leuk. AM Jazz bestaat al sinds 1981 en hoewel in de loop der jaren zowel de bezetting als het repertoire veranderd is, zijn ze nog altijd live te bewonderen. En vanmiddag zitten ze bijvoorbeeld in Blarikum. En wat ik begreep heb van eh, Peter, is hij de komende weekenden eh, altijd steeds te bewonderen. Dan gaan we nu naar Horace Parlan. Eh, samen met de, de beide naamdragers Turrentine, Horace Parlan op de piano, George Tucker op de bas.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 Maar deze man heeft ons voor schitterende muziek nagelaten. Zowel eh, als, eh, als blazer op de trompet als wel als zangeres. En hij heeft bijvoorbeeld ook eh, V. Klaassen enorm geïnspireerd. Maar daar komt later nog wel eens een keer in een andere uitzending op terug. Ehm, we gaan nu over naar een prachtige opname uit 1960. Henk Mobley. En die wordt natuurlijk omringd door allerlei uh, topmuzikanten. Ik zeg het vaker in deze uitzending. Eh, er zijn een heleboel jazz... Eh, een, heel veel jazz... Eh, giganten. Giganten. Die allemaal hun eigen groepen hebben en een eigen naam hebben opgebouwd. Maar natuurlijk ook heel veel hebben samengewerkt. En daarvan gelukkig altijd de kracht hebben gezien van het samenwerken en het voordeel daarvan. Nou, eens een voorbeeld is deze cd. Henk Mobley, die speelt samen met Freddie Hubert op de trompet... Hij, eh, dus Mobley op de tenorsax. Winton Kelly op de piano. Paul Chambers op de bas. En onze Art Blakey op de drums. En het nummer heet The Breakdown. you Nee, beste luisteraar, er was niks mis met uw luidspreker. Het was alleen maar, het was alleen maar eh, Art, Blakey die eh, het slagwerk hanteerde... en eh, vond dat hij daar op zijn manier een invulling aan moest schrijven. We zijn allemaal wakker, zullen we maar zeggen. We gaan nu een tandje terug... En dat is een, een opname met Babyface Willet op het orgel. En daar zijn aan de drums Ben Dixon die eh, heel andere dingen doet. Willow, Weep For Me. strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. consultants. We're the sultans of swing. crowd of young boys fooling around in the corner. Drunk and dressed in their best brown baggies in their platform. call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans. Straits was dat met het eh, heel beroemde nummer van in, waar ze groot mee zijn geworden. Dire Straits, nog even de bezetting, want dat is natuurlijk wel belangrijk. Want het gaat niet alleen om zanger Mark Knopfler, maar ook zijn broer David Knopfler heeft op de gitaar meegespeeld. En ik zie nog meer mensen die ex-leden zijn van de band. Gitarist bijvoorbeeld Hollanders, gitarist Jackie Sonny, bassist John Isley, drummer Terry Williams... En de tweede drummer die er staat is Pick Waters, toetsenist Alan Clark en keyboard Guy Fletcher. Maar het is niet gezegd dat zij op dit nummer meespeelden, Want eh, bij deze eh, boekje wat ik erbij heb... met allemaal songs van Mark Klopper... staat niet precies de bezetting. In elk geval, dit soort jazz is natuurlijk ook een beetje rock. En dat verbindt elkaar altijd, niet, waar Peter? Ja, of we gaan zeggen, dit soort eh, pop is ook een beetje jazz. We hebben natuurlijk een altijd leuke discussies van waar is de grens van het een en het ander. Eh, mijn stelling is en blijft dat eh, als er geïmproviseerd wordt op een manier zoals het nu gebeurde... dat we dat zeker in zo'n programma als vandaag mogen draaien. Een zanger die eh, voor veel muzikanten een, een voorbeeld is geweest en nog steeds is... op zijn 86-jarige leeftijd nog steeds treedt hij op, is Tony Bennett. En die gaan we nu horen... met het uh, nummer I Can't Believe That You're In Love With Me. Your eyes are blue, your kisses too I never knew what they could do I can't believe that you're in love with me you're telling everyone I know I'm on your mind each place you go They can't believe that you're in love with me I have always placed you far above me I just can't imagine that you love me and after all is said and done, to think that I'm the lucky one I can't believe that you're in love with me. Eh, dat is, kort en krachtig. Herbie Neckels, een eh, pianist die eh, heel zijn leven eigenlijk vrij onbekend was. En bekend is geworden ineens zomaar door de jazzstandard te componeren Lady Sings the Blues. En die hoorden we hier met L. McKibben op de bas en natuurlijk onze Max Roach op de drums. Een opname uit 55. En eigenlijk is dat de periode waarin wij allemaal groot zijn geworden met de jazz. En eh, dat is de periode waar de jazz nog um, tussen aangestekens puur en, eh, en eerlijk was. Zonder eh, gekke elektronica. Gewoon spelen recht voor zijn raap. Eenvoudige trio's die de mooiste dingen deden. Wat heb jij op de draaitafel? Nou, ik heb hier een nummer van Louis Armstrong en Billy Holiday... maar ik heb het niet beluisterd en ik weet niet precies wat ik erbij moet verwachten. In elk geval, ik heb nog nooit zoveel van Louis en Billy samen gehoord. Het staat wel als een duet aangekondigd. En dat betekent... Oh, kijk eens aan. Daar is iemand die, eh, dacht ik, nog in het ziekenhuis lag... maar die kwam lachend voorbij lopen. En eh, dat is natuurlijk altijd een hele fijne eh, constatering. goed, Louis Armstrong en Billy Holiday met My Sweet Hunk O' Trash. You don't add up too much. Ain't got that glamour touch. You're trifling lazy. Ain't worth a cigarette ash. Look out there, Mama. Look out there. You're carrying me too fast. Watch it, baby. You're just my good for nothing. My sweet hunk of trash. My, my, how you sound. You're very short on looks. Yeah, yeah, yeah. Dumb when it comes to books. Look out, baby, watch it, honey. And you stay full of corn, just like succotash. what you want me to do in my idle moments? You're just a good for nothing, but my sweet hunk of trash. Let me get a word in there, honey. You running your mouth. You said I've worried you for years. I'm just a barfly mooching beers. While you sweat over a hot stove, slinging hay. Work my fingers right down to the elbows. Yes, I may be good for nothing, but I'm still your sweet Uncle Trash. Forrest admitted, baby. You said I spread my love all around and with the chicks all over town. But how can I when you keep me broke so I can't spend no cash? Yes, I may be good for nothing, but I'm still your sweet Uncle Trash. Listen here, Pops. You know you lie about your use. I don't lie, baby. I'm just careless with the truth, that's How all. How careless can you be? I don't know. With all young chicks, you try to make a flash. No, baby, it ain't like that, no. But you're still my good for nothing my sweet hunk of trash. <laughs> now, when you stay out very late, it sure makes me mad to wait. How come, baby. Cause you come home too tired to raise just one eyelash. Yeah, yeah, yeah. Watch it, baby. Watch it. You're just good for nothing, but you're my sweet hunk of Yes, indeed. Ella en Louis, fantastisch. En nu gaan wij naar het volgende uur met eh, de, de C-Jam Blues.